DSB-directeur Scheringa zei dat hij nog een klein beetje hoop heeft dat zijn bank alsnog gered kan worden. Scheringa zei dat hij in gesprek is met een Amerikaanse partij die de DSB-bank mogelijk in zijn geheel wil overnemen. DSB heeft van de rechter tot 12 uur de tijd gekregen om een faillissement af te wenden. De vakcentrale FNV noemt de AOW-plannen waarover de coalitiepartijen gisteravond een akkoord bereikten een kille bezuiniging. Het plan draait volgens voorzitter Jongerius om de centen en niet om de mensen. CNV zegt ervan groot belang is dat er een akkoord is. De vakcentrale komt later met een inhoudelijke reactie. Oppositie in de Kamer wijst het AOW-plan af. De SP noemt het asociaal. De PVV spreekt van botte afbraak. Bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn gisteravond zo'n 100 krakers opgepakt. Ze hadden de hele dag geprotesteerd tegen de anti-kraakwet die gisteren werd aangenomen. Een groot aantal weigerde te vertrekken toen de politie hen dat opdroeg. Eerder hadden ze bij de stemming in de Kamer zoveel lawaai gemaakt... dat Kamervoorzitter Verbeet besloot de publieke tribune te ontruimen. Monty Python's Flying Circus heeft in New York een speciale prijs gekregen voor hun bijdrage aan de film- en televisiewereld. De BAFTA Award, zeg maar de Britse Oscar, werd uitgereikt bij het 40-jarig jubileum van Monty Python. John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones en Michael Palin presenteerden daarbij een documentaire over hun absurdistische film- en tv-werk. Van de makers ontbrak alleen Graham Chapman, hij overleed in 1989. Dan nog het weer, is nog wat regen. In de loop van de dag wordt het droger en breekt af en toe de zon door. Het wordt 13 graden.